Goedenavond, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat naar omstandigheden goed met president Trump, dat zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn allebei positief getest op het coronavirus en zitten voorlopig in quarantaine. Volgens het Witte Huis heeft Trump milde klachten en werkt hij ondertussen gewoon door. The American people uh, can rest assured that uh, we have a president that uh, is not only on the job, will remain on the job And uh, I'm optimistic that uh, he'll have a very quick and speedy recovery. Nog een maand en dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit is dus een tegenvaller voor Trumps campagne, zegt correspondent Arjen van der Horst. Nu moet hij dus twee weken in quarantaine in het Witte Huis. En inderdaad, met nog een maand te gaan tot de verkiezingen... komt die campagnemachine nu knarsend tot stilstand. Vicepresident Mike Pence en de democratische presidentskandidaat Joe Biden... zijn allebei ook getest. Ze hebben geen corona. Jaap van Dissel van het RIVM blijft bij zijn standpunt. Mondkapjes hebben maar weinig effect tegen corona. Volgens hem is het nieuwe mondkapjesbeleid vooral een politiek besluit. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar zijn veel meer vrijwilligers nodig dan andere jaren. Overdag zijn 40.000 mensen nodig op de stembureaus en er worden ook nog 30.000 tellers gezocht. Studenten demonstreren vandaag in Amsterdam. Ze willen meer fysiek onderwijs in plaats van online colleges... en eisen dat unies en hbo's daar ruimte voor maken. Ik zelf heb maar eens in de week fysiek onderwijs... en ik merkte dat eh, zowel afdoet aan de kwaliteit van het onderwijs... als aan mijn mentale stabiliteit. Een hogeschool in Velp bij Arnhem heeft een oplossing gevonden. Daar is een grote tent gebouwd waar honderden studenten coronaproof in kunnen. Die zijn er blij mee. Maar het is wel gewoon te doen, alleen af en toe is het een beetje koud. Dus je moet oh, wel een dikke trui aan, maar als dat alles is. We zijn er lang blij dat we gewoon les kunnen krijgen. Beetje koud, maar eh, het is leuk om af en toe weer op school te zijn. Dus het is het waard. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden af en toe wat regen. Morgen overal regen bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A10 West richting Zaanstad door een storing bij de Koentunnel.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 Want als ik kon kiezen zal je dit nu zien. Was je op dit feest er vanavond bij geweest. vermaakt me en het raakt me. Is iedereen in staat van euforie? Ik wil deze vreugde delen en mijn tranen van geluk die jij niet ziet. Soms praat ik even in mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, een zee van mensen omheen. Toch is een deel van mij alleen. Was jij maar hier ik steeds was je vanavond maar hier geweest. Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien. Was je op dit feest er vanavond bij geweest. de storm, ze nog steeds. Er in gaan, naast je staan en zo de hele wereld aan. Ja, dat mis ik nog het meest. Vanavond denk ik steeds als je vanavond maar hier geweest. Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien. Was je op dit feest er vanavond bij geweest. van Zandvoort, op 106.9 CFM you left behind. I can't picture moving on till every trace of you is gone. I'm burning all the things that I can find. And if you want them back, you'll find them in the atmosphere as carbon. I'm finding pieces of you in the back of my mind. Find you somebody new. I'm still looking for mine pieces of you hold me back every time. Gotta set them alight and make them carbon. Staining all the walls inside my head cigarette without picture in the smoke you left. You're hanging on to the book by my bed. And the letters making up your name are standing out on every page. Cause I'm finding pieces of you in the back of my mind. Found you somebody new, I'm still looking for mine. But the pieces of you hold me back every time. Gonna set them alight and make them carbon. de als je mij achterlaat. Terug naar waar wij ooit begonnen. Kan daar alleen maar over Zonder onweer zonder donder, zonder alles wat miskeert. Maar ik spreek liever overmorgen. Kan je niet zien dat ik spijt heb? Ik kom niet vooruit als ik je kwijt ben, dus laat mij niet gaan. Je weet, ik heb geleefd, ik heb heel veel fout gedaan, maar. ben een jongen van de straat. Als je mij hier achterlaat start Als je mee hand aan het stuur Met nog één hand op haar dijen Want zo ver mocht die al gaan En er is hier niet eens wie Maar elk bericht kon daar Want hij was mooi verliefd op haar En had nog nooit zoiets gedaan want hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was morven tweede klas. voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet nijver en het kon niet puberalen. Ik zie hem fietsen over straat. Het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar. was zo verliefd en had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met wel brengen, terug weer anderhalf uur.